je aan te melden als asielzoeker en daarna door te gaan naar een andere locatie. Maar nu zitten mensen daar soms ja, maanden, zelfs een half jaar... Eh, komt regelmatig voor. Eh, omdat er dus geen doorstroom is, er zijn niet genoeg eh, locaties waar die mensen naartoe kunnen... en dus blijven ze daar hangen en dat maakt het dus voor de, voor de medewerkers eh, onveilig. De inspectie zegt dat het kabinet snel met oplossingen moet komen. Zeker als ze van plan zijn om de spreidingswet te schrappen. Die wet was juist bedoeld om Ter Apel te ontlasten. Volgens de inspectie moeten er meer alternatieve opvangplekken kopen, komen. Ook moet de doorstroom van asielzoekers beter. Rusland heeft vanochtend opnieuw een grote luchtaanval uitgevoerd op Oekraïne. Volgens president Zelensky waren de raketten gericht op de Oekraïnse energiesector. In verschillende regio's viel daardoor de stroom uit. 30 van de 40 raketten zijn volgens Zelensky neergehaald door Oekraïense afweersystemen. Er zijn geen signalen dat er op dit moment mond- en klauwzeer is in Nederland. Dat schrijft minister Wiersma aan de Tweede Kamer nadat het virus opdook in Duitsland. Het onderzoek op Nederlandse veebedrijven loopt nog, maar er zijn geen zieke dieren gevonden. Ook is het virus niet gevonden bij monsters die zijn genomen. Wiersma schrijft dat ook dat er 100.000 vaccins zijn besteld. En automobilisten in Eindhoven kunnen voorlopig niet terecht bij een splinternieuwe wasbox. Die is net neergezet en is er helemaal klaar voor. Maar er is één probleem. De gemeente was vergeten dat er een boom in de weg staat. Die staat precies voor de ingang van een van de boksen, vertelt de eigenaar. Alles is gedaan, de eh, bosjes zijn weg, de bestrating is gelegd, alleen de boom blijft staan. Hij moet verplaatst worden naar een andere plaats, omdat hij op een bepaalde lijst staat. Maar ja, de verplaatsing die gebeurt niet. Ja, de gemeente Eindhoven zegt dat ze nog geen nieuwe plek hebben voor de boom. Totdat het is geregeld kan er dus niemand langs. Alleen fietsers en brommers die zijn dus van harte welkom, zegt de eigenaar. Het weer nog steeds veel mist. Op sommige plekken dichte mist. En dat blijft op sommige plekken ook zo.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 hele goede middag luisteraars. Dit is weer live vanuit de Zonweg, onze studio. Ja, dit is Lunchroom. En ik ben Hans Wassenaar. En dit was The Kings met Dedicated Follower of Fashion. En ik hou van hele donkere stemmen. Daarom ga ik even wat voor u draaien voor de olifanten. Hier komt Kamal. Tell me, said the elephant... Tell me, brothers, if you can Why all the world is full of creatures, yet we go in fear of man. Tell me, said the elephant, tell me why this has to be. We have to run from man the hunter, never safe and never free. woman called Ja, Vrouwencafé. Vrouwen van alle leeftijden en nationaliteiten komen samen... om gezellig een kopje koffie te drinken... en over allerlei onderwerpen te praten. De groep kan altijd een gastspreekster of spreker uitnodigen... om een bepaald thema te behandelen. En het is elke vrijdag van half tien tot twaalf uur. Aanmelden is niet nodig en het is pluspunt Zandvoort Noord. En ik ga door met een oudje van Cliff Richard, Living Doll. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just cause she's a living doll. Got a roving eye, and that is why she satisfies my soul. Got the one and only walking, talking blue doll. Well, take a look at her hair. It's real and don't believe what I say, just feel. Gonna lock her up in a trunk so no big hunk can steal her away from me. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living to do my best to please her just cause she's a living doll. Got her over eye and that is why she satisfies my soul. Got the one and only walking. into me Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll Got to do my best to please her Just cause she's a living doll Got her open eye and that is why she satisfies my soul Got the one and only walking, talking, living doll But I keep on waiting Anticipating for that soft voice To talk to me at night For some tender arms To hold me tight I keep waiting I keep on waiting Dit waren de Supremes met Diana Ross. You Can't Hurry Love. En we gaan door naar het eerste item. 3 in één. Ik heb deze keer gekozen voor een Nederlandse groep, de Frank Boeien Groep. En het was een Nederlandse band rondom de zanger Frank Boeien. De groep ontstond einde jaren 70 in Nijmegen. En in 1991 ging de band uit elkaar, waarna Frank Boeien als soloartiest verder ging. De Frank Boeien groep bracht in totaal negen studioalbums uit. Daarnaast verschenen de compilatie Onderweg uit 1988 en het livealbum Hier komt de storm uit 1990. De grootste hit waren Linda uit 1983, Zwart-Wit uit 1984... geschreven naar aanleiding van de dood van Kerwin Duinmeijer... en Kronenburgpark uit 1985. Daarbij Mai Tai de achtergrondzang voor hun rekening nam. En die ga ik dan alle drie ook voor u draaien. Ik begin met Kronenburgpad, Linda en Zwart-Wit. Veel plezier. Jones die gaat zingen over het klokje wat thuis tikt. Het klokje tikt thuis beter dan... Precies. En eh, hij gaat zingen over Green Green Grass of Home. En zo werkt dat.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 Ik kan niet op voor Yves Berendsen. De succesvolle zanger is nu ook de naamgever van een rode tulp. De doop vond plaats in Spierdijk op de kwekerij van Arjan Smit... voorzitter van Tulp Promotion Nederland. Yves zei zeer vereerd te zijn. Het 750-jarig bestaan van de stad Amsterdam... is dit jaar het thema van de Nationale Tulpendag. Dat wordt natuurlijk groot feest... We hebben voor Yves gekozen omdat hij ook overal waar hij komt een feestje bouwt. Liet Arjan Smit weten over zijn keuze voor Yves. Met de zanger hoop, hopen de tulpenkwekers mee te liften op het succes van Yves. Yves mocht zelf de tulp uitkiezen en hij koos voor een rode tulp. De kleur van de liefde. Een thema waar hij graag over zingt. En het werd uiteindelijk Tulipa Yves Berendsen. Hier is Yves Berendsen met Zin in jou. está Zal je maar gezegd worden. Ik heb zin in jou. Warm buurthuis, koffie en soep. Gezellig samen koffie-thee drinken in de ochtend... en daarna samen lunchen met verse, zelfgemaakte soep met broodjes. Iedereen mag aanschuiven. Kom eens sfeer proeven en blijf gezellig hangen. En het is gratis. Elke dinsdag, aanmelden is niet nodig... koffie en thee, dat is van 10 tot 12 uur... en lunchen met soep is van 12 tot eh, half 2.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 Komt u nou eens terug op deze zaak? Ik dacht een groot Arthur Era Carfunkel, geboren in New York op 5 november 1941... is een Amerikaans sing- songwriter en is vooral bekend geworden als de helft van het duo Simon Carfunkel met Paul Simon. Zij brachten een aantal albums uit. In 1970 ging Simon Carfunkel uit elkaar door oneenigheid. Nadat hij een aantal jaren had geacteerd... begon Carfunkel in 1973 met een solo carrière als liedjeschrijver en zanger. In 1979 had hij zijn grootste hit met Bright Eyes. Dat uitkwam als onderdeel van de soundtrack van de film Watership Down. En die ga ik ook voor u draaien. Art Carfunkel met Bright Eyes. spelletjesmiddag. Gezellig samen met buurtbewoners spelletjes spelen. Iedereen is welkom, dus kom ook eens langs. Elke dinsdag en donderdag om half twee tot vier uur. En de kosten 2,50 per persoon. En aanmelden is niet nodig. Pluspunt, Zandvoort Noord. En ik ga door met, en dan moet ik even kijken, champagne. Hou about us? Dit was George McRae met Rock Your Baby. De breikunstenaars. Samen breien of haken, samen handwerken, van elkaar leren en gezelligheid. Dat is het belangrijkste. Iedereen is welkom en de deelname is gratis. Inclusief koffie of thee. En je hebt geen ervaring nodig, dat scheelt. Elke donderdag van 2 tot 4 uur. En zoals ik al zei, aanmelden is niet nodig. Als je het even niet meer weet, en je denkt, jeetje meneetje, wat, waar gaan we allemaal heen? Dan moet je maar heel goed denken aan je vrienden. Want je vrienden, dat zijn heel belangrijke mensen in je leven. De liefde sleep je overal doorheen. De liefde van je vrienden helpt, ook al heb je reason bright side mensen maken zich zorgen dat de watertoren verdwijnt. Om de nieuwe appartementen te kunnen bouwen in de toren is het noodzakelijk dat het gebouw voor een flink deel wordt afgebroken. Alleen de eerste vier verdiepingen blijven staan en vanaf daar zal er een nieuwe soortgelijke toren worden opgebouwd. Iets breder en iets hoger dan de oorspronkelijke gebouw, zodat er elf luxe appartementen kunnen worden gerealiseerd. Nu de sloper bijna de vierde verdieping heeft bereikt... blijft er nog maar een stompje over. Maar hierna wordt er weer opgebouwd... en uiteindelijk zal er straks dus weer een prachtige watertoren staan. Ja, ik hoop dat het mooi wordt. De Bengals, Eternal Flame. eerste uur zitten weer op van Lunchroom van deze woensdag.